Robert Walters met het NOS Journaal. Bij het klimaatprotest op de A12 bij Den Haag heeft de politie 700 demonstranten aangehouden. Ze blokkeerden een deel van de snelweg urenlang sinds het begin van de middag. De politie zegt dat de actievoerders meerdere malen zijn gevraagd om weg te gaan. Ondanks dat bleef een deel van de demonstranten op de weg zitten. Daarom zette de politie een waterkanon in. Burgemeester Van Zanen van Den Haag noemt het triest dat dat nodig was. Activisten die toch op de weg bleven zijn met bussen naar het politiebureau gebracht. Rond 8 uur was de A12 weer vrij. NOS Sportpresentator Tom Egbers is dit weekend niet te zien op televisie. Hij ligt onder vuur na een artikel in de Volkskrant over misstanden bij NOS Sport. Egbers zou na een korte affaire met een stagiaire de vrouw een tijd lang hebben gepest en geïntimideerd. Hij zegt dat hij de redactie en het programma rust wil bieden. Het eerste kievietei van dit jaar is vanochtend gevonden in Overijssel... in het Staphorsterveld bij Hasselt. Daarmee is het weidevogelseizoen nu begonnen. Volgens een woordvoerder van de stichting Landschap Overijssel... was de verwachting niet dat de kieviet nu al eieren zou leggen... omdat het nog niet zo warm is. Journalist Daniel Verlaan is dit seizoen de winnaar van Wie is de Mol... De finale van het populaire tv-programma was dit jaar voor het eerst sinds de coronapandemie weer met publiek in de voortuin van Paleis Soesdijk in Baren. De mol was dit keer tv-presentator Jurre Geluk. Hij ging er uiteindelijk met de winst en een geldbedrag van ruim 11.000 euro vandoor. Voetbal. FC Twente won op bezoek bij Fortuna Sittard met 3-0. Ook FC Emmen versloeg in eigen huis Excelsior. Het werd 2-0. En Sparta won van Vitesse. Het werd 3-1. Het weer. Met name in het noorden gaat het 1 tot 3 graden vriezen. Vannacht neemt overal de bewolking toe en loopt de temperatuur ook op. Begin van de morgen in het zuiden regen.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 Can I get some nasty bass? It's gonna be kinda right tonight. Fellas, we're gonna talk about a girl who's huh? Fellas, can I get you to put your hands together for that? name was Patty. day. I'll never you have to Mm-hmm. just cry in vain It's all about soul It's all about faith and a deeper devotion It's all about soul Cause under all about soul. It's all about soul. It's all about joy that comes out of sorrow. It's all about you like damn fly.